Ze zouden het onder meer hebben gemunt op het gebouw van Jilandsposten, de Deense krant die vier jaar geleden cartoons afdrukte, die de spot dreven met de profeet Mohammed. De hoofdverdachte is een 49-jarige Amerikaan die terreurcellen zou hebben benaderd voor medewerking. De Franse ex-minister van Binnenlandse Zaken, Charles Pasqua, moet een jaar de cel in vanwege illegale wapenleveranties. In hetzelfde schandaal is de zoon van de Franse oud-president Mitterrand veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar. In de jaren 90 werden illegaal wapens en ander oorlogstuig naar Angola verscheept. In totaal stonden hiervoor 42 mensen terecht. Minister Van der Hoeven en de werkgeversorganisaties hebben hun ruzie bijgelegd. VNO-NCW, LTO en MKB Nederland waren kwaad op Van der Hoeven... omdat ze had gezegd dat de economische crisis mede te wijten is... aan een gebrek aan normbesef bij ondernemers. Van der Hoeven heeft in het gesprek van vandaag haar uitspraak genuanceerd. Vanuit Libanon is een raket afgevuurd op het noorden van Israël. De Katyusha-raket ontplofte in een veld vlakbij een dorp. Niemand raakte gewond. Drie jaar geleden werd in het grensgebied hevig gevochten tussen Israël en Hezbollah. Sinds de VN een wapenstilstand afdong is het redelijk rustig in het gebied. In totaal zijn er sinds het einde van de oorlog met Libanon negen raketten in Israël terechtgekomen. In de derde ronde in de KNVB-bekertoernooi heeft Jong Graafschap naar verlenging het eerste elftal van FC Zwolle met 1-0 verslagen. Feyenoord plaatste zich voor de laatste 16 door een 2-0 overwinning op FC Den Bosch. Sparta klopte VVV naar strafschoppen. Ook Heracles en NAC plaatsen zich voor de achtste finales, net als de eredivisionisten Helmond Sport en Go Ahead Eagles. Het weer overwegend bewolkt en de temperatuur daalt vannacht tot 8 graden. Morgen in het noorden wat regen, elders droog. Het wordt 14 graden. Dit was het. weet niet wat je hoort. Amsterdam and And with the new day's dawning, she felt it drifting away. Not day for The captain of the dawning day, every darkest sky has a shining ray, and it shines on you.